Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden... die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. En die vonken daarvan veroorzaakten brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In een haven bij Athene werden ze aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door droogte en hoge temperaturen met meerdere natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een Russische bomaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn drie mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten nog eens 52 mensen gewond. De bom kwam terecht op een appartementencomplex. Drie van de vijf verdiepingen zijn ingestort. Gisternacht voerde Rusland al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging het om een steekpartij en moest een van de slachtoffers gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden is nog niet duidelijk. En op het strand van Scheveningen is een man zwaar gewond geraakt toen, hij een, toen een barbecue ontplofte. Hij is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Drie mensen liepen lichte bandwonden op en konden op het strand worden behandeld. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival een barbecue wilde bijvullen met brandbare gel. De barbecue, die in een partytent stond, ontplofte direct. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en ook oplopende temperaturen. Tot donderdag kan het oplopen tot 28 graden.